Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Laat je je vandaag testen bij een commerciële teststraat, dan heb je waarschijnlijk pech. Meerdere van die testlocaties houden vandaag uit protest hun deuren dicht... en sturen mensen terug naar huis. Sinds een paar dagen zouden snotterende mensen bij te veel drukte bij de GGD worden doorgestuurd naar een commerciële testplek. Maar volgens een van die bedrijven gebeurt dat veel te weinig. Dus zitten medewerkers te niksen en gaat er een hoop geld verloren, zeggen ze. Ook metro, tram en busbedrijven hebben moeite om de roosters rond te krijgen. Net als bij de NS zit veel personeel thuis, snotterend of in quarantaine. Ja, het schuurt echt op dit moment. Eh, het wordt steeds moeilijker om alle treinen te laten rijden. Eh, afgelopen twee weekenden hebben we daarom ook al noodgedwongen eh, treinen moeten schrappen. En ook als je met de metro of de bus moet, kan het zomaar zijn dat je rit uitvalt. Activisten hebben in Born in Limburg een bos bezet. Ze zijn boos dat er bomen worden gekapt om een autofabriek te kunnen uitbreiden. Ons hele doel is dat dit bos niet wordt gekapt. Het is natuurlijk absurd om zo'n bos te kappen in tijden van de klimaatverandering. Dus eigenlijk is dit ons laatste redmiddel. Wij, eh, wij beschermen gewoon nu het bos met onze eigen lichaam als inzet. De milieuactivisten zijn verkleed als vleermuizen en hangen met touwen en hangmatten in de bomen. Een grote reddingsoperatie in Enkhuizen. Tienduizenden vissen worden daar verplaatst. Al bijna een week zitten ze vast in een gracht en als ze niet snel worden weggehaald gaan ze dood. Met boten en netten wordt nu geprobeerd alle vissen te bevrijden. We moeten iets doen en in dit geval proberen we dit. En we weten ook niet of ze dit gaan overleven natuurlijk en hoeveel er dit gaan overleven. Het is een poging, eh, het is gewoon een grote reddingsoperatie. Waarbij ik wel wil zeggen, en dat zie je nu ook, hè, met elkaar doen we echt wat we kunnen eigenlijk om, eh, om te proberen dus de vis te redden. Eerder deze week werd al een zuurstofpomp in het water geplaatst om te zorgen dat de vissen het langer zouden volhouden. Het weer blijft lang droog vandaag met af en toe zon en een gaat of 8. Maar vanavond kan het wel weer een beetje gaan regenen. Morgen een wisselvallig dagje bij 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 not this desperate, not this crazy. you up tonight, baby. choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. it's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes. Chicago Watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Here for my groove on The The music that we choose The music that we choose Get the cool, get the cool to shine.